501. 501. Nacht erop. Zo. Goedenavond. Leuke luisteraars. Deze Wat zeg je maar? Wat zeg je? Alle luisteraars, goedenacht op deze zwoele vrijdagnacht. gaan er samen met Rob iets heel leuks van maken, nacht erop. Wie probeer je nu na te doen? zou ik niet weten. Die andere die kan niet meer praten die het deed. Ja, ik, ik, ken, ik, ben, ik ben uit de tijd van Patrick Kikker, hè? Oh ja, nou, jij bent een stuk jonger. Ja. Het is je overigens nu niet aan te zien, Rob. Nee, ik heb eh, mijn eh, schoonheidsslaapje gedaan, eh, okay. Mark. Ja, Nou ja, dan zie je er over twee uur veel beter uit. <laughs> Ja, dankjewel. Nu ook al, ook En ik, ja, dat moet ik je eigenlijk, eigenlijk vertellen. Dat, vertel eens, dat, wat gaat er nu door je ja, nee, dat is, Na middernacht is dat altijd... de mensen weten dat niet. Ik ben eigenlijk een vampier. Ja, dat dacht ik al. Ik zie het een beetje aan je oren. Ja. Maar eh, ik heb begrepen dat jij, dat, hadden we namelijk afgesproken, Mark, dat jij het programma hebt voorbereid, Nee, we doen het zoals we het altijd deden. Jij, jij bent de aangever en ik kop Oké, maar ik, ik... mis altijd, hè? Ja, maar ik, heb, eh, ik had er geen tijd voor. Eh. Oké, okay. Nou maar weet je, dan gaan we gewoon improviseren. Oh, dat is altijd een leuk ding, inderdaad. We hebben onze cameraman ook eh, bij ons. Goeie, ja, eh, zullen zeggen? Goeie nacht, uh, ja, eh, goeie Dion. nacht ondertussen, ja. Ja, ja Dion, goeie nacht. Ik, ik zorg een beetje voor de verjonging, denk ik. Uh. Ja, ja, jij haalt de leeftijd behoorlijk naar beneden. We hebben jou daarom hard nodig. Ja, want jij wilde graag een programma meemaken met twee pensioensgerechtigde discjockeys. Altijd leuk. Ja, Dion, even een persoonlijke vraag. Heb jij een vriendin? Nee. En heb je al kinderen dan? Want dat nee. hoeft niet samen te gaan. Nou, dan mag je niet meedoen, want je moet voor ons pensioen zorgen. Dus uh, <laughs> nou, weg met... Eh, <laughs> weg van mij, weg, weg, weg. Maar dat doen mijn kinderen al, hè Mark? Oh ja. ja. ja. we moeten nog even een paar bijmaken. Nog een paar bijmaken. Nou, vannacht nou, gaat het... Nacht erop. Nacht erop. Ja, vannacht gaat het niet gebeuren. Nee, het gaat niet gebeuren vanaf. Waarom noem je dat nou zo? Ja, nou, dat, eh, dat komt door, door zo'n andere knappe dishockey die uh, in Hilversum zo'n programma heeft. Dat vond ik zo'n leuke programmanaam. Nachtegiel. Dacht, daar maken we Nacht erop van. Oh, ja. Maar toen, toen kwam jij erbij en toen kwam ook eh, Dion erbij. Ja. Dus ik heb wel een alternatieve titel eh, bedacht. Maar we zijn wel erg ADHD, want Dion die horen we helemaal niet. Nee. Dion die moet... Eh, maar de bedoeling is om... ik tast eerst eventjes af en dan kijk ik een beetje wat jullie doen. En, we gaan Dion ook Jonas vannacht, hè? Dat is eigenlijk de, de, doelstelling van dit programma. De en we gaan hem ook, de ontgroening. Ja, als jongste vrienden gaan we hem ook opdrachtjes geven. Ja. Woehoe! Morning Radio 5 alleen. Us and Ourselves. Dat is wel een eh, mooi verhaal. Ze hadden eh, ja, eigenlijk helemaal geen hit. Dat, dat liedje heette Under the Milky Way. En dat, is, dat heeft gewoon een jaar geduurd voordat het een beetje bor, eh, boven kwam borrelen. Bij de landelijke zenders dan. Hè? Radio 5 alleen heeft het inmiddels al een, een jaar op zijn playlist staan. Mark, je lijkt een beetje in te dutten, toch? Nee, eh, ik zat naar jouw verhaal als zoals altijd heel uh, interessant te luisteren, Robin. Je oh. interessant Met zo'n gedicht, hè? Met zo'n gedicht. Met zo'n gedicht, ja. ja, ja, ja, een beetje eh, alabassi, dat moet ik even aan de binnenkant van de ogen kijken. Ben jij Adriaan of zo? nee, volgens mij ben jij langer dan mij. Ja. ja dus dan moet jij Adriaan zijn. als ik? Dan ik zelfs. Jij, dan ik. jij hebt examen Nederlands gedaan inderdaad, dus jij zou het moeten weten. Ja, ik geloof jou. Ja. ja. Jij bent ook de enige die dat begrijpt. Klopt. Ja, eh. zo laten we even op Ja, ik denk, je gaat die niet enigste zeggen. Nee, nou, hè? nee, nee, nee, Ik had ooit eens een vriendin, die was eh, lerares eh, Nederlands. En jij was leerling? Ik was leerling, ja. Want de mensen uit het onderwijs, die blijven je verbeteren. Of althans proberen. Bij sommigen is dat niet mogelijk. Maar dan, uh, dat enigste, dat is er uitgeramd. Oké, hoe lang heb je het met haar volgehouden? Eh, nou, eh, de streamen aan mijn rug te zien niet zo lang. Die zitten er nog op. op. ja, we, we, zitten in de nacht, alles kan. Ja, maar wie was dat? Je hebt me in het verleden wel eens dat oorlogsverhaal verteld, Mark. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dat is, eh, nou joh, het leven is één grote fantasie. <laughs> <laughs> Toch? Radio helemaal. Ja. Hey Rob, ik zag trouwens dat je je slaappakketje al mee had genomen. Ja, ik eh, blijf hier even lekker slapen. Want ehm, ik heb straks, eh, eigenlijk een paar uur na dit programma, heb ik alweer de volgende afspraak. Mijn zoon heeft namelijk een belangrijke voetbalwedstrijd om 9 uur s ochtends. Speelt topniveau, hè? Speelt echt topniveau. Rob, Rob Detti. Eh, ja. <laughs> Rob Daddy. Ja. Dus jij morgen weer te schelden langs de lijn? Nee, nee, nee. Ik uh, laat nou, maandag... geeft alleen de schaatsrichter maken dan. Ik laat ah, maandag tot met vrijdag altijd thuis uh, in het weekend. oh dus, ja, doe je dat? Ja, ja dat, dat doe ik ja. Ik ga, ik ga dan altijd heel vervelend, uh, zeg maar, de, de jeugdcoaches, als de spelers op een ander veld spelen, dan nog een team. En dan heb, dan heb je dus zo'n coach die dus wel maandag en vrijdag meegenomen heeft. Die gaat die kinderen dan helemaal verrot schelden. Ja, ja. En dan ga ik dan lekker tegen in. laat maandag en vrij, tot en met vrijdag thuis. En dan, en dan ren je hard of niet? Nee, nee, nee. En of dan eh, de jongetjes, dan zijn ze een jaar of zes, zeven en dan moeten ze van die mensen al overspelen. Ja. die, willen gewoon de bal bij zich houden, jongens. Die willen gewoon lekker pingelen. lekker pingelen. Dus overspelen. En dan ik pingelen. <laughs> maar we moeten even nadenken over het eerste opdrachtje ook eh, die we de jong gaan geven. De ja. ja. Ik heb dus- al bitterballen uitgedeeld. Ik weet niet of je daar nog bij Nee, joh, dat, eh, dat is geen opdracht. Dat, maar waar, heb, waar heb je die uitgedeeld? In de studio? Ja, nee, dat vind ik. Nee, dat is geen opdracht. We nee, wij komen net binnen en wij hebben die bitterballen ook helemaal niet gezien. Nee, maar ik vind ook dat we iets voor buiten, voor buiten, voor buiten de studio eh, moeten bedenken. Ja, maar wie moet dat dan filmen, hè? Nou, ehm, eh, eh, dat kan jij, als jij een handige <laughs> cameraman bent, ja. dan kan jij met één hand de camera bedienen en met de andere hand de microfoon. Ja, kan ook te gek, hè? Nee, eh, Dion, nu kan je je ware talent laten zien. <laughs> nou, dat is wel een goeie. Daar gaan we, daar gaan we ook even een oplossing voor vinden. Denk wat leuks en dan ga ik, kijken, ga, kijken of het leuk genoeg is. Heeft Redda niks te doen? Oh, die mag niet meer, hè? Redda, nou... Ik, die mag niet meer, hè, voor ons wat doen, hè? Oh, wel hoor. Ja, die mag nog wat doen voor ons. Als je hem 10 cent per uur betaalt, dan, eh, dan in <laughs> principe werkt hij onder voor Vesta en dan is het. Ah, oké, oké. Nou, moeten we misschien kan redden dan filmen en dan laten we jou even een leuk opdrachtje uitvoeren. Gaan Mark en ik dan eventjes overdenken. En ehm, ja, eh, hoe is dat nu om met eh, twee van deze oude mensen een programma te doen? Ik heb het gevoel dat ik echt heel jong op een, ben. Op een wip sta die zeg maar heel erg naar één kant leunt en ik probeer juist... De, verjonging erin te trappen. Maar ja, met twee ouderen tegen één jonger. Eh, dat, dat, Niet te doen, hè? Nee. nee. Misschien moet je maar even goed naar dit eh, liedje luisteren. Het is de broer van Herman Brood, Elliot Brood. Ken ik If I Get Old. Ken ik dit. Herman Brood ken je niet? Ja, die wel, maar de broer niet. Oké, nou dit is, uh, broer, Elliot. Ja. Die, Springt, die, springt zo meteen uit. Ze hebben alleen niet dezelfde vader en moeder, maar voor de rest lijken ze sprekend op elkaar. Get just along the road and buried under all they've come to know. Living fast, this wilderness won't last. These days just blow away into the past. If I get old, I'm living. Find a nice old country home. Let the land do what she wants to. Leave her wild and overgrown. And when I'm sure my days are numbered, find a nice place in the fields. And thank that little voice inside my platen. Panic City en Feel Alive op Radio 5 Lane. Maar ik vond niet zo leuk dat je zei dat dit achtergrondmuziek is. Nee, We Have A Lift Van wie was dit? Nou, een beetje. Dit is, eh, zoals ik net zei, uh, Feel Alive. Ja, maar ik bedoel, van wie? Is dit jouw muziek? Eh, dit, is, gewoon, ja, dit is gewoon van mij. Dit, Nou, eigenlijk is dit muziek van Radio 501. Want Hou het maar bij jou, Rob. Ja? hey, <laughs> Radio 501 muziek, joh. Gewoon. Ja, joh. Ja. Hey, je, hebt een leuke, je, hebt, je hebt wel iets bedacht eh, voor eh, Dion, hè? Ja, ja, een hele leuke opdracht. Oké, nou kom maar. Vertel. Nou, kom maar nou, door. Het, is tegenwoordig eh, heel erg in. Vind ik een goede emancipatische ontwikkeling. Dat vrouwen van boven de 50 in de midlife crisis eh, die gaan, net als mannen eh, altijd deden en gedaan hebben, die gaan nu ook op zoek naar jongere partners. Dion is een jonge god hier, de jonge god van Radio 501. Dus lijkt het me een goed idee eh, als hij naar het kroegje gaat. Weet je, daar zitten al die mensen na 30 jaar nog op dezelfde barkruk. Ja, Dus die ene vrouw daar eh, aan het eind, die vroeger de jonge godin van Horen was, die eh, gaat hier naartoe. En nou, dat, uh, eh, je. gaat hij een gesprek mee aan. En dan begin je met, hey, mag ik je wat te drinken aanbieden? Ik ben Dion. Ik, ik kom wel eens vaker op vrijdag in het kroegje. En de gemiddelde leeftijd is dan nu ongeveer 19 of zo. Oh, 19. Maar als we dan hebben over de stadskroeg, dat wordt wat anders. Dat wordt wat anders. Daar, daar vinden we niet eens vrouw van 50, daar vinden we vrouw van 70 volgens mij. Nou, dat lijkt mij helemaal een uitdaging. <laughs> ja. Op een oude fiets moet je het leren. Dion. Hey. En hoe laat is het nu? Is het, leuk, eh, het is nu eh, eh, nog nou, niet eens half één. Nee, dus je hebt nog tijd gehad. Nou, en, dan hoop ik dat het even langer duurt dan 40 minuten en dan kom ik er niet meer in. <laughs> Oh, dat hebben we hier nu ook, hè? Dat je niet meer, eh, op een gegeven moment mag je de kroeg hier niet meer in, hè? In eh, de grote stad Horen. Flauw, Ja, heel erg flauw. Ze denken dat ze dat kunnen voorkomen, dat mensen dan te veel gaan drinken. Maar ze gaan juist voordrinken thuis. En dan zijn ze al dronken in principe als ze de kroeg komen. Dus. Ja, ja, ja. dus dat is ook niet de oplossing. Nee, nou dan moeten we wat anders vinden. Maar de gemeente nou, Horen deugde eh, deugt trouwens, die heeft geen enkele goede oplossing voor wat dan ook. Dan heb ik een luisteren misschien mee, hè? Dan nou, heb ik een volgende opdracht voor Dion. Daar, ze moeten ook mee luisteren, de gemeente, want misschien kunnen ze wat leren. Nou, ik heb de volgende opdracht voor Dion. bedenk daar maar een oplossing voor. Ja. Ja. Ga jij even... Nou, die eh, heb ik al, hoor. Ja? Nou, gewoon de kroegen zo laat open als, als de eigenaar zelf wil. En de mensen die misbruik maken van drank, die moet je gewoon zelf de, de, de, kosten laten betalen in het ziekenhuis als ze helemaal komen en zuipen. Nou, nee. kijk, we hebben het bedacht. Ja, maar als iemand eh, geen geld heeft, wat dan, Dion? Dan kan hij zich toch ook niet komen zuipen? Ja, natuurlijk wel. Maar jij wel. Jij laat je trakteren door oudere dames op drankjes. Jij kan je helemaal komen zuipen. Ja. Oh, maar waarom valt er nou een grote stilte? <laughs> Nou, dat is heel simpel voor jou op jouw ik leeftijd, ik jongen. Ik probeerde even iemand te bedenken die dat eh, wekelijks doet. Maar dat, eh, nee. Nee? Nee. Nou ja, ik, ik, blijf een beetje bij dat idee, Rob, eigenlijk. Toch, eh, toch wel dat, dat idee van die oudere vrouw. ik vind leuk. Vind het, is dat dan niet meer een opdracht voor jou? Nee, ik ben een oude man. Ja, dat, oude vrouwen, oude mannen. Nou, dat nee. matcht toch? Dan moet jij juist naar het kroegje gaan. Nee, ik zit in waar de gemiddelde leeftijd 19 jaar is. Ja. dan draaien we het dus om. Precies. Ja, maar dat doen we dan morgenavond. Nee, eh, nou niet eh, eronder uit praten, uh, uh, Mark. Nee, want ik, uh, dit heeft... maar nee, Dion, we hadden afgesproken dat jij, als jongste bediende... moet jij een aantal opdrachtjes Maar dan moet je wel een leuke opdracht hebben... Oké, okay, oké. Ja, waar gaan... de luisteraars ook iets aan hebben. Oké, we gaan. Nou, dat hoeft dan niet per se. Het is meer dat wij het leuk vinden, weet je? Ja, de, <laughs> meer, <laughs> ter, plezier van, <laughs> ter plezier van onszelf is het. Voor jouw talering en vermaak. Maar ik begrijp dat je deze opdracht gewoon niet leuk vindt. Heb je nou, zelf het is, een, het is eh, niet echt realistisch. Dion, heb je een suggestie misschien voor iets anders? nou, ik vond het juist wel een leuk idee dat jij naar de kroeg ging. Nou, we laten we een dictatoriale eh, democratie eh, invoeren. En mag jij zeggen wat je wil en dan beslissen wij iets anders. <laughs> en je mag één opdracht, één opdracht mag je afwijzen. Dat heb je bij deze gedaan. Ja? Dus de volgende, die moet je gewoon echt doen. Ja, want Oeh, wat een spannend spel. Ja. dan, dan kom je er gewoon echt niet meer onderuit. Nee. Maar ik had beloofd eh, om even een, eh, een, liedje te draaien die uh, Mark wel kent. Ja. Uit de jaren tachtig. Voor mijn tijd. Zoek Voor mijn tijd. Dit is kunst, Jan. Hier. Tijdens mijn tijd. Alive and Kicking. What is you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you? you gonna do when the flame Do that Dance All Day op Radio 501. Ex-Radio 501 plaat van je hoofd. Dan moet ik weer even wel ontblijvend houden onthouden dat we straks weer even de nieuwe plaat voor je hoofd eh, gaan draaien op uh, Radio 501. Ik moet nog even oefenen op de artiestennaam. Nemesia, Nemesia, klopt dat? Nemesia. Ja, klopt dat? Ik zal het straks ook even aanpassen op de website, dat je het ook eh, kunt lezen, hoesje erbij, dat weer helemaal up-to-date is, de website radio501.nl. Update staat er dan zo al op. Ja, dat is een eh, leuke update geworden trouwens, zeg. Maar, Geweldig, hè? Door Dion gefilmd. Even applaus. Ja, ja, ja. Nou, nou, nou. En eh, eh, geweldige Arwin Verlinde. Nou ja, belangrijker nog, dat weten we tegenwoordig. Als Arwin betrokken is bij de opnames, de montage dat is echt slopend voor Dion. Weet je? Zo. Hey Dion, ja. je gaat bevestigen dat Arwin tien keer over die fiets is gevallen, hè, waar hij angstig achterover keek. Moet je me even helpen hoor. Nou, op, op dat filmpje op eh, de site van Radio 501, wat eh, Arwin eh, presenteert, vandaag nu, op dat filmpje. Dan loopt hij naar achteren toe en er staat een mooie zwarte damesfiets. En dan kijkt hij zo angstig naar. Ik denk, dat is steek 20 en daar is hij 19 keer overheen gevallen. Nou, en dan gaat hij volgens mij de schuld geven dat ik achteruit moet lopen. Ja, dat, dat soort trucjes, dat, dat, dat, doet hij vaker hoor. Want hoe lang heb je er dit keer over gedaan? Nou, dit, dit viel hartstikke mee. Dit was echt binnen een, ehm, half uurtje gefilmd. En het was binnen een uur geëdit. Oké, oké. Dus uh, hij, hij heeft zich voor deze keer goed voorbereid. Eh, ja. Ja? Qua zelfvertrouwen zat hij ook goed erin? Ja, af en toe dan begint hij een zin en dan, aan het eind, dan eindigt hij met... Maar dat was, eh, dat was eigenlijk jouw enige kritiek eh, bij dit filmpje. Bij dit filmpje wel, ja. ja. Dus we gaan de goede kant gewoon op. We gaan de goede kant op, zeker. Nou, ik, eh, hij heeft die, hij heeft film talent, Arwin? Arwin, jawel, jawel. Maar dan moet hij het wel opnieuw kunnen doen, anders dan... Oké. Ja. Dus maar in basis zit het er wel een beetje in. En het, resultaat is er wel naar, <laughs> maar... maar opnames... Ja, wat is die onzekerheid van die jongen? Ja. Hij is zo onzeker. Dat, dat, speelt hem toch vaak wel apart hoor, bij bij veel eh, dingen eh, in het, dagelijks leven. Ja. ja dat moet, eh, met Arjen moeten we daar gewoon nog eventjes aan werken. Maar dat, net, komt helemaal goed net, als ik het zo Net hoe verkeerd used is. <laughs> ja, ja, ja, een beetje gebruikt. Een beetje verkeerd gebruikt is hier. verkeerd gebruikt. <laughs> dat, dat, dat sporen nagelaten heeft. Wat ik zo leuk vind van Dion, hij heeft ook muziek meegenomen. Jazeker. Ja. wat heb je meegenomen voor vannacht? ik heb nu een plaatje klaarstaan, staan, Nightcall van Kavinsky. Kun je er iets over vertellen? Nou, het is, het is van een film, maar ik moet die film nog zien. En aangezien ik het nummer al heel erg vet eh, vind, wil ik die film ook zien. Omdat ik dan denk dat die net zo vet is eigenlijk. En ehm, om, over welke film hebben we het? Eh, Driven, als het goed is. Driven. Waar gaat die film over? Eh, Geen idee. Nee? Oké. Nou, tegenwoordig hebben we, ik weet niet of je dat kent, www.google.nl. Daar kun je dingen mee opzoeken. Ja, ja. We kunnen wel even gaan kijken waar die film over gaat. dat is nog niet zo, eh, eh, dat is niet zo oud, ik Google. Nee, dat, misschien weet hij dat nog <laughs> niet. Het is wel net nieuw. Kunnen, maar, het is, net maar het is net zoiets wat zeggen mensen, ja Dexter is hartstikke leuk. Maar weet je, iedereen heeft wel iets leuks. En ik ga niet alles kijken of ik heb nou, binnen een maand iedereen gekeken. Iedereen heeft wel iets leuks. Ja, tuurlijk, maar ik ga niet alles tegelijk kijken. Als, als ik zo naar mijn leven kijk, dan is er weinig leuks aan eigenlijk hoor. Ik word daar behoorlijk depressief van. Daar gaan we het straks over hebben, eh, okay. Mark. Eerst maar even een vrolijk, vrolijk deuntje. Dan een muntje gooien. We gaan dus luisteren naar Kavinsky en Love Fox op Radio en Nightcall. Zo kunnen we dit programma ook wel gaan noemen eigenlijk. Zullen we vanaf volgende uur, eh, zullen het volgende uur gewoon Nightcall gaan noemen? Gaan, we de, gaan we de telefoon ter hand nemen? Yes. tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you to explain, but you're still the same. down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. could you feel so with the tears because a baby's life has been revoked? The bond is broke, got so choked up and focus on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack. Put you away, you need to be there when your baby's old enough to relax too late. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive. Six to eight years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the author shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Lieve mensen, april gaan we beginnen met eh, sneeuw en vorst. Ik, nee. Ja, ik, het spijt me heel erg om met jullie eh, te mededelen, maar eh, april gaan we dus beginnen met sneeuw en vorst. Dus ik dacht, we moeten nog maar even afsluiten met een zomersplaatje van Smashbout. En Walking on the Sun, want voorlopig is dit het laatste wat we van de zon gezien hebben de afgelopen dagen. Ik niks van. Wat vinden jullie hiervan? Zijn jullie hier blij mee of eh, balen jullie? Geloof er niks van. ik zie toch een beetje balen. Dit is de democratie van Rob. Hè? Ja. Jij hebt wel gekozen. Ik, eh, ik zie jou een beetje balen. Nou, waarvan? Van eh, dat, de zon, dat, het weer koud wordt. Nee, heerlijk joh. Ja, heerlijk hè. Nog Lekker, even hè? rondjes schaatsen. Ja. ja, fantastisch. Ja, geweldig. Even lekker sleetje prikken nog. Ja nou, ik Ik, vond het leuk toen, het, toen er ijs lag, maar als je eenmaal weg bent, dan moet je ook niet weer uh, Jawel, terugkomen. tuurlijk. Of winter of zomer, niet ertussen hangen. 1 april. <laughs> jongens, jongens. Ja, dat is ons niveau. <laughs> Eh, dat, is ons niveau. Eerder nou moet je maar aan ik zei al, ik geloof het niet. Ik zei al, ik geloof het niet. Maar dat mag meer op die Paulus maar dan aan Rob hoor, dat ik het niet geloof. <laughs> We moeten nog, nog met die opdracht eh, komen, Mark. Ja. Maar, eh, zin is wat, wees eens creatief. Ja, maar we hebben nog wel wat. ja, eh, dat komt zo meteen met de muziek. En dan, wil, dan wil je het niet eens meer weten. We hebben nog wel wat dingen te doen vannacht. Wat, telefoon! Ja, telefoon. de telefoon. Ring, ring, ring. Telefoon. Ik gokte er al een beetje op dat de telefoon zou gaan. ja, Ruud! Goedenacht, <clears throat> Goedenacht Ruud. Hoe is het met je? Ja, ik vind het belachelijk hè, dat die, dat die, eh, dat die kou weer gaat terugkomen. Is het zo, Ruud? Wat oh, is helemaal lachelijk aan. Heerlijk toch? Hé hey Ruud, ben jij van dat knuffelen? Wat? Wat ben je? Ja. Ben jij die Ruud? Eh, oh nee, Jij <laughs> Ruud! Oh. oh, zeg dat We maakt maken ons al een beetje zorgen zeg. Maar van waar eh, dit nachtelijke telefoontje naar Radio 501? Nou, ik hoor jullie net eens oude hoeren over dat, eh, dat weer. En ik vind dat dus echt belachelijk, hè? <laughs> Waarom? Het is toch lekker? Nou, weet je wat het is met dat weer? Het is altijd weer eh, onbetrouwbaar en eh, dergelijke. Ja, maar dat is toch heerlijk? Het KNMI heeft een nieuwe computer gekocht deze week. Ja, want dit is echt waar nu, hè? Met die nieuwe computer maken ze geen fouten meer. Nee. Geen fouten meer? Nee, er worden geen fouten meer gemaakt. Heeft het KNMI ons verzekerd? Krijgen, want anders krijgen we toch nog die horrorwinter. Nou, een computer van 2,5 miljoen. Ja, er is nou ook eh, gedreigd om eh, de koninklijke stempel af te nemen als het nog één keer misgaat. Ja. Dus dan is het nou. gewoon enemy. Eh, ja, dat willen ze liever toch niet? Dat willen ze toch <laughs> voorkomen? Uh, het meetinstituut. Ja. <laughs> ja. God jongens, die zijn helemaal lekker bezig hè. Maar Ruud, nou ik je toch aan de telefoon hebt. We hebben hier een aantal dvd's van de Nadine Foundation gekregen. Als je er eentje wilt hebben, dan kun je die komen ophalen hier bij de studio. Gezellig. waar zit u? Want ik bel... Eh, ja, waar zitten jullie precies? nou, niet in Maastricht. Waar zit in Horen? Ja. <laughs> in de binnenstad. Nee, joh, ik, zit, ik zit helemaal niet in Horen. Ik zit in Naarden. Ah, dat is een klein stukje toch? Naarden? Ah, dat is vlakbij, joh. Waar ligt dat? Nee, is vlakbij Naarden. Maar weet je, het kan ook... Naar de bussen, hè? Bij bussen. Ja, een, een mooie Naarden ah. vesting met dat kanon op de wal. Prachtig. Ja, het klinkt alsof jij het kent, eh, vriend. Nou, ik ben er wel eens geweest, ja, in Naarden. Er staat geen file. Oh, Ruud, maar je, je woont er mooi. Eh, maar Horen heeft een stukje, een klein beetje meer historie. Maar Naarden, oh. prachtig oh. vestingstadje ook. Toch? Nou, dat dacht ik. Ja. En wat doe je daar in ja. Naarden, Ruud? Behalve wonen, zeg jij. Ja? <laughs> Nee, joh, en ik, uh, alleen maar naar Radio 501 luisteren natuurlijk. Hè? Dat Radio 501, nou, nu momenteel, ja, ik hoorde dus van die... Uh, ja, ik hoorde dat via, uh, hoe heet die gast, Ahmed Ai... Oh ja, inderdaad. De band die komt uh, morgen hier langs tussen 4 en 5. Komt de Smiddags. En ik hoorde dus een marathon. Ik de dacht, band nou, ik ben wel op zich wel zo'n radiofiguur. Ja. Nee, de band ik Awkward dacht, Eye. Wat zeg je? De band Awkward Eye, inderdaad. Die komt uh, morgenmiddag tussen 4 en 5 langs uh, bij ons. Ja, ik ga zeker even inschakelen. Want ik had ze laatst gezien op De Wereld Door. Of die, die gasten, die... Ja, volgens mij twee, drie dagen geleden volgens mij eh, zijn ze bij Matthijs langs geweest, toch? Deze week nog, hè? Ik vergeet dat altijd, want ik kijk gewoon eh, eh, wel vaak. Ja. En vaak schakelen we er natuurlijk net in als dat interessant wordt natuurlijk. Ze gaan, morgenavond hebben ze ook nog een optreden Horen. Ga je er ook nog heen? dan? In horen, ja, ja. joh, ik, eh, ik luister gewoon en dat vind ik mooi. Maar als ik, als ik even tijd kom, eh, kom ik wel even kijken. Dat, ja, dan, eh, begrijp je wel. Dan kan je Draaien jullie dan ook weer morgenavond? Uh, nee. Dan, zijn er weer collega's van ons die de marathon gaan vervolgen. Nee joh, wij gaan toch 60 uur door of niet? nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, dat is, nee, dat niet de afspraak hoor. Ja. Wij openen de zaterdag. Er is mij iets niet verteld. er is mij iets niet verteld. Ik dacht dat wij 60 uur moesten Mark... Vandaar al die koffers en broodrommels en... Eh, nou, ik moet, dit moet ik even uitleggen. Mark blijft inderdaad 60, eh, 60 uur lang zitten. <laughs> Nou... Maar dan zetten we zijn microfoon uit na vier uur, maar dat weet hij nog niet. Nee, maar hij moet, hij moet wel blijven zitten. <laughs> hey Ruud, maar eh, jij luistert iedere week Radio 501? Nee, nee, nee, ik, ik, ik, ken het eigenlijk verder niet. Ja, god, ik kom, uh, jullie, jullie zitten dus in Horen. Uh, Horen, ja. Nou, eh, ruurt. Ik, vind eh, het wel te gek. Wat zeg jij? Ik vind het geweldig dat, eh, dat je vanuit Naarden... En nogmaals, ik wil het benadrukken. Niet alleen om jouw <laughs> aandacht op Radio 501 te krijgen. Maar Naarden, prachtig vestingstadje. Bijna net nou, zo mooi als ik, ik ben het hardgrondig met je eens. Ja, nee, ik heb er veel geschilderd ook, hè. Is dat zo? Kun je dat een beetje? Ik ben schilder eh, van, eh, van beroep. Ja, Kun je een mooi logo voor ons... Ik mezelf te gaan houden horen. <laughs> is maar... Ruud, Ruud, even, even een eh, vraagje. Jij bent oh. schilder. Wij bestaan in drie jaar. Kun jij voor ons als cadeau een mooi logo schilderen van Radio 501? <laughs> Doe je vast nou, wel. dan moet je eerst even wat meer muziek gaan maken. nou, dan gaan, dan gaan, we muziek draaien. En dan om, muziek. Drie uur, om drie uur ga jij zeggen dat je dat schilderij gaat schilderen, oké? Met het logo van Radio 501. Nee, <laughs> nee ik, ik ben meer gewoon van, het, eh, van de kozijnen schilderen, zeg maar. Oké, oké. Nou, je, kan nou, nou, je mag hier ook de kozijnen schilderen. Je mag hier ook de kozijnen, of het hele pand. Nou, Ruud, je kan toch een keer een poging wagen. Wie weet lukt het ook op doek. Ja. Ja. Je weet het niet, misschien heb je dat talent ook. Ja, je... Gewoon, gewoon lekker luisteren. Van, van Gogh is ook begonnen als... Uh, binnen, binnen, binnen, huis. Eh. ja. ja, Van Gogh was ook wat jonger eh, dat hij toch andere dingen ging doen. Hij, ah, heeft ook wel een keer een eh, kozijn geprobeerd, maar dat ging niet zo goed bij nee. hem. Nee. nee dat dat wat, blijft zijn oor aan plakken. Impressionistisch. <laughs> <laughs> Nee, maar, Dat krijg je wel bij zijn werk, dat hij geen kozijnen kunt. Hij, dat is veel te fijngevoelig. ik ben wat meer van dat grove werk, moet je maar denken. Oké, okay, dat zijn wij ook. Van deuren. Moet afplakken, afplakken altijd, eerst afplakken. Ja, dat doen wij ook altijd, eerst afplakken. <laughs> kunnen, we nog iets, eh, kunnen we nog iets voor je draaien, Ruud? Uh, Ark niet, want die cd komt als goed is morgen binnen. Maar eh, wellicht kunnen we weer ergens anders nog mee verblijden. Ja, ik hou zelf jullie draaien, ik vind het leuke muziek. Dus Als jullie gewoon leuke muziek draaien, ben ik gewoon heel tevreden. Nou, wat dacht je van, eh, deze, deze, kan je, deze ken je echt niet. Cody Chestnut, wel eens van gehoord? Klinkt Pools. Wat zegt u? Cody Chestnut. Oh, dan moet je nou eerst naar het meldpunt voordat je het mag draaien. <laughs> <laughs> nee, dat, het is geen Paul. Nee. Ik, ik luister wel gewoon. Oké, het is geen Paul hoor. Nee, ik, eh, ik, ik, kan je geruststellen, het is geen Paul. Oh. Oké, okay, nou Dus je komt niet in de problemen, Ruud, door naar nee, Radio 5 alleen te luisteren. Hey, Ruud, niet. toppie, jongen. Hou jij het ook vol? Blijf luisteren. Hoi. Hoi. Bedankt. Hoi. on a path of perdition. I see the smokestacks in my periphery. I've been all the time spewing the residue of the working classes, faith in democracy. Church house, children on that bank, no Attracting folk with give me some money, Lord, yeah. Three-piece snack is riding on a three-minute song with that horsehair. Selling out for the subwoofers, but bumping, hollering but I'm hungry for freedom, but I don't know how to eat that cash, yeah. I go for treason if that will. new occupation. Senses can't quantify the desperation nailing the hungry and the beaten all across the dreamy USA. The ball is under the spell. The hand Give me my share. Oh, me my chance. heard the pleasing cries. Give me a voice, give me my mind back, give me the floor, give me some room. No, gotta take it. Take, take it, take it. I heard the pleasing cries. Make me the choice. Let me in the cast. Uh huh. Give my poor son and daughter a pass. You gotta take it. Gotta take it. Sometimes you gotta ask yourself, what am I feeding on? What am I stepping in? What am I? I go for treason if that will increase my pay because I'm under.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 Maybe things would get better. Ja, inmiddels eh, heb ik geoefend op de artiestennaam, dus ik denk het te weten. Nemesia en eh, Afterlife, de nieuwe plaat voor je hoofd van Radio 5 alleen de komende week eh, bekendgemaakt in de legendarische Armin en Johnny Show vanavond. Ja, en de hele week. Hey Rob, ik wou even één, ding, één onderwerpje aanslaan. En dat is, dat is? Ehm, ik heb net vernomen van jullie dat jullie Hives beter vinden dan Facebook. Nou, zeker, ja, ab, zeker, zeker. Maar dat, dat vind ik toch echt even een discussiepuntje. Dat, nou. kan, je niet, eh, dat kan je niet maken om, nu, om tegenwoordig in anno 2012 nog te zeggen dat Hives beter is dan Facebook. Hives is nieuw Facebook. Nee, Facebook is de betere Hives. nee, nee, want... bewegen kan ook achteruit. Ja, en maar weet je, wat gewoon één voorbeeld wat hij heeft, wat heel erg leuk is. Dat is hij heeft voorspellen. En dan? Ik weet niet of je van voetbal houdt. Nee. Nee, nou 15 miljoen Nederlanders wel. En dan kun je dus eh, eh, de wedstrijd... Yeah, right. Nou, <laughs> ik, weet, ik ken genoeg mensen die dat niet leuk vinden, hoor. Ah, oké. Na 14 <clears throat> nou, miljoen dan, maar dan... Nou, uh, daar we nog eens even een paar miljoen vanaf. Studio Sport, best bekeken programma elke week. Langs de lijn. Ja. Als we, als we kijken naar de kijkcijfers, dan eh, scoort voetbal zeg maar, gemiddeld zo'n 2 miljoen kijkers. Zelfs die domme praatshows eromheen. Ik vind Wie is de Mol leuk. Ja? Ja. Maar, ook 2 miljoen nou, Oké, leuk. Maar daar daar is, eh, dat heeft de Hives bijvoorbeeld ook. Wie, eh, wie is de Mol heeft de ook. Ja. Heeft Facebook Wie is de Mol? Nee. Tuurlijk. Elk, Facebook heeft een beetje elke pagina die, die iemand kan liken. En dan... Het ja, is geen Nederlands, Dion. Nee. Vind ik leuker. Nee, Het is mijn werkwoord. We zijn hier in Nederland. Ja. Nou, wat vind je dan niet leuk aan Hives? Laten we het omdraaien. Ehm, het is een beetje voor kinderen tot en met de 14 jaar. Nou, onze doelgroep. Oh <laughs> ja. inderdaad. Kijk, ik snap dat je je jong wil voelen, maar om nou een Hives-account aan te maken... Nou, die, die hebben we al een aantal jaar. jaren. Die hebben al een aantal jaar inderdaad. Echt? ja. ja. Ja, wij, oh. wij waren ik heb het... voorlopers in de media. Dus meteen dat huis kwam, gingen wij op huis. Ja. ik, heb het, ik heb het één jaar gehad en meteen eruit gegooid en ben overgestapt op Facebook. Oh. Wat ik ook heel, leuk vind, is dat je over het nieuws eh, mee kan praten op Hives. Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Heeft Facebook dat? kun je van die leuke eh, misschien filmpjes eh, zetten. Wacht, of, eh, ja, ja, dat kan wel, ja. Op een heel andere manier. Wacht even, misschien moet ik voor het effect even het, even het muziekje stilzetten. Wat ik van Hives ook heel leuk vind, is dat je over het nieuws kan praten. Heeft Facebook dat? over het nieuws. Maar iemand zet gewoon een nieuwsbericht op Facebook. Nee, en dan dus ga je gewoon daaronder, nee, weet je. Nee, maar, nee, maar dan ga je daaronder... Nee, nee, nee, luister. Dan ga je daaronder Facebook, onder dat Facebookbericht wat iemand plaatst... met nieuws. Gewoon niet dan ga je eronder reageren. Ja of nee. Over dat nieuws. <laughs> Ja, ja. de politici. Hij brengt nieuws dat niet eens op nu.nl staat. Nee. Dan nemen ze dat gewoon Hij zelf. Het, Hij nieuws dat geen nieuws is. Ja. Ja, Hypes wordt het nieuwe nu.nl. Ja. Mensen, ik sta hier gewoon echt tegen twee, tegen twee Hypes-fanaten aan te praten. en ik probeer ze Facebook aan te praten, maar dat lukt gewoon niet. Nee. Telegraafs, grootste krant van Nederland. En die, die heeft Hypes gekocht. Daar zitten echt wel mensen met verstand, hoor. Ja, bij de Telegraaf zeker. Absoluut. Jaap de Groot. Absoluut. Absoluut, absoluut. Hoe heette die man ook alweer die dan ontslagen was? Omdat hij, uh... Ik weet niet, die, die misdaadjournalist, dat is ook de top van Nederland gewoon. Uh... John van de Heuvel. John van de Heuvel. beter is er niet. Nee, een beter En wat heeft hij met die is van de Telegraaf. Oh, hij is van de Telegraaf? Hij is van de Telegraaf, en de Telegraaf heeft hypes. Ja, dus, dus die van de Heuvel is eigenlijk hypes. Ja, die, die mensen hebben er echt weet van, hoor. Ja. Ik denk dat Mark Zuckerberg toch echt wat, eh, wat slimmer is dan de Telegraaf de uitvinder van Facebook. Wie? Ja. Hoeveel echte vrienden heeft hij? Heel. Volgens mij, uh, <laughs> er is een film geweest over die Mark Zuckerberg. Klopt. Een lul is het. ja, eh, ja, ja, Nee, nee, nee. Dan, zie je toch, dan heb je ah. echt de verkeerde film gekeken. Oké, nou weten we wie zijn enige vriend is. <laughs> <laughs> ja. dat is uh, Dion. Dion Zwart. Mensen, help! we gaan straks eventjes eh, bellen, want eh, we hebben het eh, tweede uur van Nacht erop omgedoopt tot Nightcall. We hadden het vorige uur natuurlijk het leuke gesprek met Ruurt. Mocht je trouwens ja, ons willen feliciteren, telefonisch, dan kan dat gewoon natuurlijk. Dan moet je gewoon eventjes bellen 0229 842100, terwijl de chatbox volstroomt met huisberichten. Het telefoonnummer is dus 0229 842100 om ons te feliciteren. Maar eh, dat, ja, dat zei ik ook tegen Ruud. We hebben hier ook een DVD eh, van de Nadine Foundation gekregen. Mocht je die willen, dan eh, kun je ook op hetzelfde telefoonnummer bellen. En die DVD opkomen halen bij ons hier in studio. Koepersweg 1. Rob en Mark en Dion zijn er nog tot 4 uur hedenochtend. En we hopen dat je ons een, een beetje bijstaat. En dan beloof ik bij deze de allermooiste muziek van de hele wereld voor jullie te draaien. Onder andere Jam. Dus afkomstig van een eh, nieuw album in geheel nieuwe bezetting opgenomen, Call Me Down to Ohio. Tot goedenavond met Laila. Hallo? Mag mag ik eh, harder praten? Want hallo? Ik, hallo? Hallo? Pst, hallo? Pst, hallo? Met wie spreek ik? Met Laila van Club. Oké, maar, maar mag ik... Eh, het is... Pst, want eh, mag ik, dan wat harder... niet. Nee, maar ik, ik moet toch pst praten, of niet? Mag ik wat harder praten? Of niet? Oh. Nou, en dan bellen met clubs. bellen met clubs en kerkraden. Ik dacht dat de meeste kerkraden zijn toch altijd van die aardige mensen. Ja, dan hangen ze dan nou, nog een keer bellen, Rob. Kom op, <laughs> ja. ik ga nog een keer bellen. Want ik heb, eh, ja, je wilt toch wat waar voor je geld hebben, niet? Eh, nou, dat is toch eh, niet, niet netjes zo. Nou, gaan we nog een keer bellen. Ondertussen kan ik je vertellen dat je luistert naar Radio 501... Uh, Rob, eh, Dion en Mark tot 4 uur vannacht. En eh, daarna gaan we eh, gewoon verder de hele nacht. tussen 4 en 8 Thomas en Koen met en Air. En dicht is Nacht erop. En nu gaan we nog een keer proberen te fluisteren. En ga ik nu wat harder praten, oké? Dan ga ik... Ja, dan maar geen fluisteraar. Dan moeten we toch anders op gaan lossen. Maar ik denk dat die mensen daar toch eh, in het zuiden redelijk eh, fatsoenlijk zijn. Uh, fatsoenlijk alleen in het harde westen. Hallo? Hallo? Pst. Dankjewel. Pst. Hallo? Ah, oh, nee, ik, ik moet ook zeggen, ik word hier niet echt bepaald nee, nee, Nee, ik ook niet. Wij je, zo, zo je een club niet. Nee. Ik denk dat je een ander moet bellen. Ja, moet een ander bellen? Eh, wat, in, eh, clubs. Wat, is jouw... Twente. In Twente, in ja. Twente, ja. dat is ook een leuk accent. Oké, gaan we dat uh, gewoon Vragen of het daar lente is. Ja, moet ik anders maar even een opwindend liedje gaan draaien? want dit schiet niet op. Nee, nee. Terug naar de jaren 90 met Call Me Bad. Ongelooflijk. Het verkoopt het best seks en dan zo behandelen. Ja. ga je niet met je klant om? Nee, vind ik ook. inside. Take off your coat, I'll make you feel at home. Now let's pour a glass of wine, cause now we're. we've all gedaan door een van de centralisten. Alle beschikbare centralisten zijn in gesprek. Een ogenblik, alstublieft. Oh, dat... Bij spoed graag 112 bellen. Bij 112 bellen? Oh, grappig. Dus 144 hoor. Ja. wat, wat is dit nummer? 144. Red een dier. Red een dier. <laughs> ik, ik denk dat dit uh, gedoemd is om te Alle beschikbare centralisten zijn... Hallo? Goedendag, meld het EV4, wat is uw melding? Goedenavond meneer. Mag ik u wat eh, vragen? Ik heb een probleem. En dat is? Nou, mijn vriendin die zegt altijd tegen mij jij een groot beest zijn. En nou zou mij geslagen hebben. Die mevrouw heeft u geslagen? Ja, mijn vriendin. Die zegt tegen mij jij lekker beest. En ja. zij mij vervolgens gekrapt en geslagen hebben. U bent zelf geen dier, dus dan kan ik u niet helpen. Ja, zij, u... zij beter weten dan u. Ja, dat weet ik, maar dan moet u toch even de politie bellen op 0900 8844. Meneer, ik kan u niet verder helpen. Nee, maar wat is dat nummer dan van u? 0900... 0900. Ja, 09... 100 09100? Ja, dan moet u even de politie bellen. Oké. Okay, ik... Fijne avond. Ja, u ook hè. Dank u wel. baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know. problems, and I get my share. And that's one thing I never meant to do, cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh please don't let me be misunderstood. Het grandioze Don't Let Me Be Misunderstood. We hebben het hier over de Animals. Eh, wat zeg je, Mark? Wie zong, het origineel eigenlijk, op? Wie zong het origineel eigenlijk? Ja, want het is niet van de uh, ja, ja, ja, ja. Iets met Hawkins in de naam of zo. Wie was dat? Zo'n bluesman eh, was dat. Ik weet zou het ook weer? Je weet het gewoon niet. We gaan het opzoeken. Ja, want... Trouwens, wat, wat we net deden, dat bellen, dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En ehm, het zou eigenlijk wel leuk zijn als we nog iets, nog iets kunnen doen. Dan, dan is dat jouw opdracht. Dan is dat jouw opdracht dat, dat doen. Ja, dat jij dat doet. Eh, leuk. ja. Maar dan moeten we wel iets leuks bedenken. Ja, dan gaan we even iets leuks bedenken. hey, we hebben een eh, felicitatie binnengekregen van eh, onze vrienden We Cook With Fire. Het lijkt me wel leuk om die eventjes eh, aan, de- met de luisteraars eventjes te delen. Happy birthday Dankjewel, Cook with En bij deze wil ik alle luisteraars nog even oproepen om die uh, Matthijs van Nieuwkerk te, Nieuwkerk te gaan spammen. Het wordt nu de hoogste tijd dat We Cook With Fire te zien is in de wereld rijdt door. En mocht deze oproep jou nog niet overtuigd hebben, dan doen zij dat zelf wel met Superstar op Radio 5 alleen. Sitting in Terrace Cafe. Cafe au lait. I watch the boulevard. Mm. Wunderbar. Well, come sun, come rain. Bring on the champagne. Huh. Mr. Boss Baseman. is Radio 501. I begin to explain what I'm feeling. I'm not even sure that it makes sense to me we are again at the same point of contention. I never dreamed there'd be days when it hurts so much to love. Oh, hurts so much to love you back. Oh, but it costs this much to love. Wonder if you'll get it back. Oh, if I want. agree. Maybe it takes more than you and me. more me. Than you. Maybe it takes more than me. Oh. There are days when it feels just like heaven, but I'm looking over the edge into hell. And for my brother, it's sunny, but raining on me. I would never believe that it hurts so much to love. Hurts so much to love you back. Oh, but it costs this much to love. I wonder if you'll get it. Ja, nou, er komen dan toch weer even mijn roots voorbij, hè. eerste zwarte DJ van eh, Radio Radio 501. John Studdard, More Than You and Me, tot uh, vier uur eh, nacht erop. tweede uur noemen wij Night Call, want ja, de telefoon staat centraal in de tweede uur. En we hebben een opdracht voor Dion gevonden. Dion die gaat uh, straks bellen. Eindelijk. Misschien moeten we het aan de luisteraren niet helemaal gaan uitleggen, gaan verklappen wat Dion gaat doen. Om het, het voor het verrassingseffect. Is dat, een, is dat een goed plan? Doen. Ja? Gaan we doen, ja. Ik kan misschien wel met het volgende liedje even een klein tipje van de sluier eh, oplichten. Daar ben jij goed in, hè? Ja, dit oplichten. Is het, ja oplichten ben ik heel erg goed in, ja. Firmalist en bedrog. Ja. Dit is eh, Star Sailor, Engels bandje, die eh, ja, toch een beetje gestrand is bij het vijfde album. Dit is van album nummer 2 getiteld Shark Food. open up their eyes. Sunshine in the blurry skies when the day is long, the clouds are high. Sunshine in the blurry skies when the broken men open up their eyes. Sunshine in the blurry skies when the day is long, the clouds are high. Sunshine in the blurry skies when the broken men open up their eyes. Sunshine in the glory skies when the day is long, the clouds are high. Sunshine in the glory skies when the broken men open up their eyes. Sunshine in the glory skies when the day is long, the clouds are high. Sunshine in the glory skies when the broken their eyes. Sunshine in the glory skies when the day is long, the clouds are high. Oh, we hebben even een, eh, een technische storing. Eh. we zitten in een dipje, Rob. We zitten even in een dipje. we zitten even onder water. Ja. Dus eh, misschien moet ik dat... nou, ik, ik waag zo nog even een poging. Dan ga ik nog een klein tipje van de sluier oplichten... wat de opdracht betreft van Dion. Het heeft in ieder geval met water te maken. Dus dan lijkt deze mij ook wel weer toepasselijk. Wat dus, hè? Atlantic Ocean en Waterfall. zit gewoon iets in het water waardoor het niet wil lukken. Hè? Brooke, eh, Fraser en Something in the Water. Je wilt er zelfs niet meer in eh, duiken. Vervuild water. We hebben alweer een nieuw nummer gevonden. Die, Dion is ook razendsnel. Zal ik dat gewoon even draaien? Dan stellen vertellen jullie even een leuke mop of zo. Uh, kun je onze luisteraars vast ook nou, mee verblijden. Ik, ik, heb misschien wel een leuke, leuke stelling. Kijk, als je, als je gaat vliegen, dat gaat heel random hoor. Als je gaat vliegen, even dichter bij de microfoon, Dion. Als je, als je gaat vliegen, ja. dan moet je eigenlijk altijd je, je eigen bom meenemen. En waarom? Ja, dan nou, kan je je eigen vliegtuig opblazen. Nee, nee, nee. De kans dat er twee bommen in een vliegtuig zitten, die is veel kleiner dan dat er één bom in een vliegtuig zit. Ja. Snap je? Dat is theoretisch waar. Dus procentueel gezien... Wiskundig gezien, is, wiskundig gezien ben je veiliger als je je eigen bom meeneemt. Is dat, dat is helemaal waar. Alleen eh, als je het eh, rationeel gaat bekijken, dan is de kans dan twee keer zo groot. Dat is een eh, leuke stelling trouwens die je nu... Dropeert, want eh, misschien kunnen de luisteraars daar een reactie op geven op deze stelling. Uiteindelijk is de kans inderdaad heel klein, dus uh, veiligheid, safety first. Precies. Eigen bom mee. Misschien echt in Amerika. Eh, ik denk in Amerika. Maar je hebt wel een probleem met die, hoor. Want je zegt in Amerika, maar dan denk ik dat je... Welkom bij Carglass. Oh. Okay. Oh, nou, dan, nou Onze serviceadviseurs zijn in gesprek. Een ogenblik geduld alsjeblieft. Ook al. Ze hebben drugs s'nachts, hè? Ja, ah, alles is in... Sst. Die zitten gewoon niets anders te doen. Die liggen te slapen of koffie te drinken. Of, uh... De Radio 5 alleen aan het luisteren. Ja. Die weten niet dat ze nu gebeld worden. Hé, hey, we kunnen ook Radio 3 bellen gewoon. Gaan we Giel bellen. Ja. Goedenavond, spreek met Carlos. Een hele goede avond. U spreekt met een, eh, een medewerker van de nachtploeg van Zee Aquarium Bergen. Ehm, er is zojuist een ongelukje gebeurd. We, hebben, we zijn eh, met een auto tegen een, het aquarium aangereden. En er zit nu een, een, een, scheur, ja, een scheur, er zit nu nog een ster in, eh, in het glas. En we zijn hier een beetje allemaal in paniek omdat we denken dat het verder gaat scheuren. Mhm. Dus dan zouden we vragen of het misschien mogelijk is dat u zo snel mogelijk iemand stuurt om dat eh, te maken. Nee, kunnen we helaas niet mee helpen. het wordt groter! Oh, hoe zou niet? Oh, we doen alleen autoruiten. Ja, maar er reed een auto tegen het aquarium aan. Ja, maar kunnen we helaas niet mee helpen. Fijne avond. Het goed hier hoor. Het scheurt! Oh, eh, dan gaan we even snel... Ah, Dion, ik vind dat je geslaagd bent. Die hond, dat was de eerste opdracht. Geweldig, jongen. Daar nou, die ging toch netjes. Ja, ja. Ze, ze wilden niet helemaal eh, meewerken. Ik, ik, vond de mensen van de dierenpolitie, die waren vriendelijk. Die, waren vriendelijk, ja. ja. deze was, ze was wat stijfjes, vond ik. Eh. Ja. Ja. Volgens mij vonden ze het niet leuk om s'nachts te werken. Nee, nee. Het, daarentegen, wij vinden dat enig. Wij vinden het prachtig, ja. er, is er is geen mooiere tijd dan te werken dan s'nachts. Nee, s'nachts werktijd. Maar ehm, Dion is nog niet klaar voor de nacht. Dat kunnen we wel melden. Nee, oh, hij, hij, dacht, eh, met één opdrachtje ben ik er wel. Maar we gaan gewoon lekker door met eh, nog iets eh, leuks te bedenken voor Dion. Nou, ik moet zeggen, ik vond dit een leuke opdracht. Ja, we zijn leuk. Alleen ja, die dame die werkte niet mee. Dat vond ik een beetje flauw trouwens. en, en ik vond het ook niet zo netjes. Hij, Dion die vroeg het uh, keurig. Hij vroeg het heel netjes inderdaad. Eh, ja. Snel, eh, snel de horen op tafel. Maar jij begon op de achtergrond te brullen. Dat vond ze niet leuk, denk ik. Nee, maar niemand vindt mij leuk. ik, ik, hield me gewoon, ik hield me gewoon in. Ik blijf ook gewoon netjes. Ja. Maar jij moest je grote brulboei weer overgooien. Ja. <laughs> Rob, dat weet je inmiddels. Of ze heeft, wat ook kan, is dat ze heeft opgehangen om hier zo snel mogelijk naartoe te komen. <laughs> ik denk niet. Nou, dat, dat, dat denk ik. Dus zullen we daar een, eh, iets op loslaten? Een percentageberekening. Ja, en we hebben nog een, eh, een, zevental minuten nightcall. Dus je kan in die zeven minuten proberen om nog een telefoontje te plegen. En anders wordt het in het volgende uur ja, wordt toch weer wat anders. Ja, dan, moeten we, dus we moeten wel echt iets leuks, het, leuk iets bedenken. Dan wordt het niet de telefoon het volgende uur. We hebben al een seksshop gehad. Een, eh, wat was het? 1 4 En uh, Carglass. your bitch, you fat motherfucker. gevoel dat twee telefoons met elkaar bellen. Ja, ik denk het ook. Nee, hè, dit, uh, eh, gaat hem helaas... Eh, we moeten even wat anders bedenken, eh, Dion. Dus, nog een keer proberen. ja. We het gewoon nog een keer proberen. nog een keer proberen. when I'm serving you. Spank and shake your whole style when I gank. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block I'm running through, nigga. And I smoke a junior mafia in front of you, nigga. With the ready power, tucking my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour, I push packages every hour. Hit 'em up. Grab your Glocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Uh. Ik hoorde zelfs wel wat, iets muzikaals in uh, dit. Ja, cool. ja, kan je een liedje opmaken. Ja. Ik ga het heel goed in de clubs doen. Toet toet Ja, <laughs> gaan we doen. Zitten we daar voor radio te maken? Ja. Nee. looting your block with 15 shot, cock lock to your knot. Outlaw mafia click, moving up another notch in your box top spots. Get mopped and dropped, and all your fake ass East Coast props brainstormed and locked. User, beat brighter, a pop style taker. I tell you to your face, you ain't shit but a faker. So for the Alizé with a chaser, about to get murdered for the paper. Edie, I mean approach the scene of the caper like a loke with low season and a choke, huh? don't smoke. We ain't no motherfucking joke, dog. Life niggas better be known. We approaching in a wild smoking. No need for hoping it's a battle lost. I got them crossed as soon as the funk was popping off. Nigga, I hit them up. Now you tell me who won. I see them, they run. <laughs> they don't wanna see us. Whole junior mafia clique dressing up trying to be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, Mob Deep. you wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. Don't one of you niggas got sickle cell or something. You fucking with me, nigga. You fuck around, have a seizure or heart attack. You better back the fuck up before you get smacked the fuck up. It's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singing, we bringing drama. Fuck fuck you and your motherfucking mama. We gonna kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gonna do this. Fuck Mob Deep, fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. All of y'all motherfuckers, fuck you, die slow, motherfucker. My fofo make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't be us or see us. We motherfucking thug like riders, west side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we the motherfucking mob. Ain't nothing but killers and real niggas, all you motherfuckers feel us. Our shits go triple and four quadruple. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers' belt. You know how it is when we drop records, they felt. You niggas can't feel it. We the realest. Fuck We bad boy killers. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist.